zonder jou, maar toch blijf ik je trouw. Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zeg dat genoeg. Moet ik je dan steeds zeggen, schat ik hou van jou. Ik ga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 know.